Mevrouw de voorzitter, laat ik beginnen met de belangrijkste vraag aan premier Rutte en alle vicepremiers. Waarom zit u er eigenlijk nog? Op tal van dossiers loopt het kabinet vast, schuift zij door of wijst naar een ander voor oplossingen. De tijd van wegschuiven, doorschuiven en weglachen, die ligt echt achter ons. Als je remt en op het gaspedaal tegelijk trapt, weet je één ding zeker. Je eindigt in de vangrail. Inmiddels zijn de coalitiepartijen aan de beurt en straks het kabinet zelf. En je kunt het debat de hele middag volgen op NPO 1 en in de NOS-app. Schiphol hoeft toch niet te krimpen. De minister wil het aantal vluchten vanaf november omlaag krijgen. Volgens de rechter had het kabinet het besluit daarover niet zomaar mogen nemen... zonder te overleggen met luchtvaartmaatschappijen. Een man in Australië moet ruim 13 jaar de gevangenis in voor een ontvoering. Hij nam anderhalf jaar geleden een kleuter mee en hield haar dik twee weken vast. Dat meisje sliep op een afgelegen camping toen ze door de man werd meegenomen in zijn auto... en werd opgesloten in een slaapkamer. Na een lange zoektocht werd het meisje gevonden. En nu de zon steeds meer van zich laat zien, zitten ook steeds meer mensen lekker buiten in de tuin. En dat is niet alleen relaxed, maar ook nog eens goed voor de gezondheid. Volgens wetenschappers van de Universiteit Wageningen hebben mensen met een tuin minder kans op hersenbloedingen en problemen met hun hart. Dat snapt deze vrouw wel. Denk ik omdat je in de buitenlucht bent, maar je bent natuurlijk ook fysiek ben je goed bezig. Ja, goed nieuws voor alle tuinierders dus. Alleen hebben steeds minder mensen een tuin, waarschuwt deze expert. Er wordt heel veel gebouwd in de komende jaren en als we dat allemaal in de bestaande stad gaan doen, dat betekent dat er steeds meer mensen komen zonder een tuin bij huis. En dus met mogelijk nadelige gevolgen voor hun gezondheid. Tuinieren is trouwens niet alleen maar gezond. Mensen met een tuin hebben wel sneller last van hun knieën. Het weer, nou ja, prima dagje om te tuinieren. Flink veel zon, alleen in het binnenland wat stapelwolken. En het wordt max een graadje of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file bij Blarikum 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen.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 Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so, I'll make you so lonely, baby. I'll make you so lonely. I'll make you so lonely I could die keep flowing. The desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, they'll never look back and think it's so, and think it's so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take lonely, baby. Will you be lonely? You'll be so lonely you could die. so lonely, Becky Well, they're so they could die. We zijn de tweede uur begonnen met achterinvolgers QB in the Blizzards, Windows of My Eyes, gevolgd door Elvis Presley, Heartbreak Hotel. De volgende in de lijst is Fat Domino, Blueberry Hill. found my thrill Oh, Uitnodiging themasessie toerisme voor inwoners van Zandvoort. Hoe denkt u als inwoner over toerisme in ons dorp? Hoe kijkt een bezoeker tegen Zandvoort aan? Daarover wil de gemeente graag met u in gesprek. De themasessie vindt plaats op dinsdag 11 april van 7 tot 9 uur in Beach Club 10. Op deze avond zijn wethouder Lars Carré, de wethouder van toerisme, Linda Demmers, projectleider toeristische visie en een gastspreker aanwezig. Ook worden de belangrijke resultaten uit de inwonerspeiling toerisme gedeeld. De avond wordt geleid door Eduard Pieter Oud. Na afloop is er een gelegenheid voor een borrel. Wilt u aanwezig zijn? Graag even aanmelden via info.zandvoort.nl info.zandvoort.nl De volgende is The Beach Boys. I get around. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. strip I gotta find a new place where the kids are hip My buddies and me, you're getting real well known Yeah, the bad guys know us and they leave us alone I get around, I get around urban beat.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 En deze week valt de eer de beurt aan de Springfields. Alleen al vanwege het feit dat Dusty en mee zingt... en dat samen met haar broer Tom en Tin Field die later vervangen werd door Mike Hurst. Mike trouwens werd een zeer bekende muziekproducer. Say I Want To Be There bracht het, niet onverdienstelijk, tot de vijfde plaats in de Engelse top 100. De Springfields met Say Want To Be There. came tumbling down. Call the boys and tell them, say I won't be there. If you see my darling out there in the crowd, say I still came tumbling down. Call the boys and tell them, say I won't be there. tumbling down. Call the boys and tell them, say I won't be there. I won't, be there. Zomer of winter, altijd weer ZFM. Whoa. I'll be coming home. de Wright's Brothers met Unshade Melody. Het is inmiddels lente en dat betekent dat het wandelseizoen weer is begonnen. Wandelen is altijd populair geweest in Nederland. Kijk alleen maar eens naar de vele deelnemers aan de wandelvierdaagse. Het Noord-Hollands wandelpad is een langere afstand wandelpad door de afwisselende binnenlanden van Noord-Holland. Het pad voert wandelaars langs water, duinen, schapen, bloembollen en historische dorpen. Eigenlijk langs alles wat Nederland zo bijzonder maakt. Al wandelend over Noord-Hollands pad beleeft je Nederland in één provincie. Het wordt wel het Pieterpad van Noord-Holland genoemd. De wandelroute is 284 kilometer lang en het startpunt is op Tessel. En de wandelroute eindigt in Huizen. Ook is het mogelijk het Noord-Hollandpad in omgekeerde volgorde te lopen... of te kiezen voor meerdere losse etappes. Op de website www.noordhollandpad.nl staat voor elke etappe een uitgebreide routebeschrijving. De volgende is Jim Reeves. I won't forget you. I know that I won't forget you For I've loved you too much for too long. Though you don't want me now, I'll still love you till the breath in my body is gone. That's how it is with me, and you'll always be the only love I ever knew. I'll forget many things in my lifetime Sam en Dave met Soul Man. yesterday, yesterday, yesterday. William John Clifton Haley, geboren in 1925, was een Amerikaanse rock'n'roll zanger. Hij is, samen met zijn groep Bill Haley en the Comets, vooral bekend van het nummer Rock Around the Clock, dat in 1954 werd uitgebracht.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 is hard gezocht naar een opvolger. Deze week kondigde OPZ aan dat zij deze gevonden hebben in Jan-Jaap de Kloet. In de raadsvergadering van 18 april zal hij worden geïnstalleerd. Zijn portefeuille blijft dezelfde als die van Peter Kramer. Dat zijn alle projecten, gebiedsontwikkeling, vastgoedtransformatie en renovatie en de Dutch Grand Prix Formule 1 circuit Zandvoort. De kloet was van december 2016 tot en met juni 2022 wethouder in de gemeente Weide-Meren in het Gooi en Vechtstreek. Daar was hij onder meer verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening. Burgemeester Molenburg is een oude politieke bekende van de kloet. Uit zijn tijd als wethouder van de gemeente Rond Venen. Ik ken Jan-Jaap goed en vind hem een voortreffelijke bestuurder, zegt de burgemeester hierover. De volgende is Suzanne Vreek. 100 keer. Ik heb al 100 grijns op je gezicht Zoals je hier zo bij me ligt Weet ik al lang dat je dat laatste nog mist En als iemand anders naar je kijkt denk ik zij hoort toch bij mij Ik weet het al lang maar misschien wordt het tijd Ik heb al waren de Traveling Wilburys met Seven Deadly Sins.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 Welke van Ammerooi? Geboren in 1944 en die wordt vandaag dus 79 jaar. Dan hebben we Sarah Kroos, is een Nederlandse cabaretière. En die is geboren in 1981 en die wordt dus vandaag 42 jaar. Agneta Valskoch, dat is een zangeres, bekend van ABBA. En die is geboren in 1950 en die wordt dus vandaag 73 jaar. En Agneta is vooral bekend als de blonde zangeres van ABBA. Voor ABBA was Frans Koch een ster in Scandinavië... en na ABBA maakte zij nog een aantal succesvolle soloplaten. Ik heb gekozen voor de soloplaat van Agneta. Wrap Your Arms Around Me uit 1983... met de hoogste positie, de vijfde plaats. Wrap your arms around me river bossa nova played with soul. On the beach. You can dance, twist and shout. On the beach. Everybody hear me, come on out on the beach. Come on everybody, stop your feet. On the beach. You can dance with anyone you meet. Cause your troubles are out of reach. On the beach. Mmm, this is fun. You tell me I'm the one you're gonna dance with. the one you're gonna dance with. Yeah. that you want to with anyone that you meet. And if the boss knows feel the crystal you on your feet. On the beach, you can dance to a rock and roll. On the beach, hear the bossa nova played with soul. On the beach, you can dance and twist and shout. On the beach, everybody hear me, come on out on the beach. Come on, everybody, stop your feet. On the beach, you can dance with anyone you meet. Cause your troubles are out of reach. On the beach. Dit was Cliff Richard and the Shadows. En we hopen dat het allemaal weer gauw kan. Dancing on the Beach. Op 31 maart verzamelde een werkgroep, Paulus Lood... en gespecialiseerde medewerkers van Spaarne zich in de protestantse kerk. Het doel van hun bezoek was bevestiging dat Paulus Lood, heer van Zandvoort... echt in de dorpskerk lag begraven. Met speciale apparatuur en veel respect voor de overledene persoon... werden met een paar spannende uurtjes de rijke koopman Paulus Lood kocht in 1722 de ambachtelijke heerlijkheid Zandvoort voor 10.000 florijnen. Mede door zijn aankoop heeft Lood bijgedragen aan de vooruitgang van het arme vissersdorp en naar een welvarende badplaats. Eeuwen later werd afgelopen vrijdag door toepassing van moderne techniek met een camera aan een dunne kabel via een hengselopening van de marmeren bovenplaat de inspectie verricht. In eerste instantie was er geen resultaat te zien. En sloeg de twijfel bij de aanwezigen toe. Zou, net zoals het lege graf van de Zandvoortse dwerg Simon Paap... ook dit graf een fabel zijn? Maar door iets verder te zoeken kwam het bewijs uiteindelijk tevoorschijn.